Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorig jaar is bijna 20% minder aardgas uit de bodem gewonnen... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt volgens het CBS doordat het kabinet de gaswinning in Groningen heeft teruggeschroefd. Ook de export van aardgas is gedaald, met 25 Door de relatief zachte winter is er ook minder aardgas verbruikt. Mensen zetten de verwarming minder hoog. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat er minder aardolie is verbruikt. Dat komt doordat de auto's zuiniger zijn, nieuwe auto's op andere brandstoffen draaien, zoals elektriciteit en aardgas. De rechtbank in Assen heeft het misdaadduo Antonio Marcos van der P. en Enise B. celstraffen opgelegd van 16 en 12 jaar. Het duo pleegde vorig jaar februari een aantal inbraken en gebruikte daarbij veel geweld. Een man die in zijn buik werd geschoten overleefde dat maar net. De rechtbank vond het bewijs tegen Van der P. veel sterker dan het bewijs tegen zijn vriendin, B. Daarom krijgt hij 16 jaar en zij 12 jaar. De straf voor Van der P. is gelijk aan de eis van het OM. Voor zijn vriendin valt de straf twee jaar lager uit. De advocaten van het duo zeiden de strafeis buitensporig te vinden... en noemden hun cliënten niet extreem gewelddadig. Het weer, geregeld zon, maar ook nog enkele buien. Vanmiddag is het 8 tot 10 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen in het noorden en oosten droog met nu en dan zon. Elders bewolking en af en toe regen. In het paasweekend wordt het droger en rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits moet eigenlijk nog beginnen, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A10 West, de ring van Amsterdam, richting het Koenplein... tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de afrit IJmuiden, 4 kilometer. Bij Den Haag op de A12 naar Utrecht door een botsing tussen Den Haag-Malieveld... en het Prins Klausplein, 3 kilometer. En bij Utrecht op de A12 naar Den Haag tussen het Oude Rijn en Woerden, 6... door een kapotte auto.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 Maar deze keer geen live. De volgende twee uur heb ik van tevoren opgenomen, want ik ben samen met mijn vrouw een weekend weg naar België om ons 45-jarig huwelijk te vieren. Allereerst wil ik Bart weer bedanken voor zijn twee uur heerlijke muziek. Wat kunt u van mij in de volgende twee uur verwachten? Rond de klok van kwart over vier het gedicht van de week. Om half vijf de kolom van de week, maar deze keer geen Mandy Schoorl. In het tweede uur geen weer voor het komend weekend, maar een special over de godendrank whisky. Maar heel veel lekkere muziek en nieuwtjes over Zandvoort en omgeving. Ik start vandaag met, zoals altijd, de Beatles... Here Comes the Sun. Een lied geschreven door George Harrison... verscheen in 1969 op de album Abbey Road. Maar pas in november 2010 bereikte het nummer als single de hitlijsten in Nederland. Gevolgd door Tears in Heaven van Eric Clapton. Ik wens u heel veel luisterplezier. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. crushed up. my van vandaag is van Rita Troos Grapendaal. Uit de bundel Drijvend op een briesje. De dageraad. In het ochtendgloren. Geboren wordt een lied. Eider klanken zo subtiel. Hoor je het wel of niet? Zinnen prikkelende geluiden. Woordeloos gebed. Oogstrelende vibraties. Als vanzelf neergezet. Zoele, zachte trilling Vanuit het niets ontstaan. Aanzwellend tot een nieuwe dag. Waar komt het vandaan? Een wijsje vol geluiden. Streelt zachtjes in je oren. Meedrijvend op je gedachten. Voor al wie het wil horen. Whoa. Filmtheater Circus Zandvoort woensdag 8 april om half acht avonds. The Imitation Games. Genomineerd voor acht Oscars, waaronder de beste film, regie en auteur... is een indrukwekkende drama over het leven en het werk van Alan Turing. Deze briljante, maar emotioneel gecompliceerde Britse wetenschapper... hielp met zijn werk de Tweede Wereldoorlog te verkorten... en redde daarmee de levens van duizenden mensen... In de winter van 1952 werd Alan Turing door de autoriteiten opgepakt voor het toen nog strafbare feit homoseksualiteit. Met een verschrikkelijke veroordeling tot gevolg. Wat echter bij niemand bekend was, was dat Turing enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog in het diepste geheim leiding gaf aan een groep van knappe koppen. Hun opdracht was het kraken van de Enigma-code die de Duitsers voor al hun communicatie gebruikten. De machine die Turing uitvond was niet alleen belangrijk voor het beëindigen van de oorlog, maar ook was dit prototype van onze hedendaagse computer. Met deze film krijgt een van de meest onbekende, maar immens belangrijke figuren uit de wereldgeschiedenis eindelijk de erkenning die hij verdient. Circus Zandvoort Bioscoop, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 57 18686. Openingstijden. Circus Zandvoort is dagelijks geopend van 10 uur s morgens tot 2 uur s nachts. De bioscoopkassa is dagelijks geopend vanaf 30 minuten voorafgaand aan de eerstvolgende voorstelling. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses Come fill me again. Come let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me lips meet mine.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 Die man besloot een pot met knikkers te kopen en elke zaterdag één knikker eruit te halen, zodat hij bewust werd dat er weer een zaterdag voorbij was. Dit vond ik een mooie insteek om bewust met je tijd om te gaan, om te zien welke keuzes je maakt. Soms steken we zoveel energie in zaken die er niet toe doen of we maken ons zorgen om van alles. Terwijl we vaker stil moeten staan. Dan worden we bewust wat er echt toe doet in ons leven op dat moment. Sommige mensen zijn zo bezig met hun leven te plannen en te controleren dat ze vergeten te genieten. Ik herken dit, want ik was vroeger ook zo. Nu kan ik echt zo intens genieten van de kleine dingen en de momenten. Ik werd bijvoorbeeld vanochtend wakker, veel te vroeg. Ik was heel erg moe dus ik probeerde nog in slaap te komen. Toen dat niet meer lukte, besloot ik maar uit bed te gaan. Het was half vijf. Ergens behaalde ik, want ik weet dat ik halverwege de dag in zal storten. Ik pakte een kop koffie en liep naar het balkon. Opende de deur en ik hoorde een prachtig ochtendconcert van de vogels. En de duinen waren ook aan het ontwaken vanuit de mist. Wauw, dacht ik. Ik pakte een dekentje en ging met mijn bakje koffie op het terras zitten. Ik had alleen maar geluisterd en verwonderd. Dit zijn zulke dankbare momenten en dan ben ik stiekem zo blij dat ik eerder wakker ben geworden. En toen besefte ik ook dat dit kleine moment eigenlijk heel groot is. Hans Wassenaar.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 Een dorpsomroeper, ook wel de gemeentelijke omroeper, roept boodschappen voor zowel de gemeente Zandvoort als voor de middenstand, evenementen, jubilea en bijvoorbeeld een voor aangekondigd van een huwelijk. Gekleed in de vroegere Zandvoortse visserskostuum en door het slaan op de koperen schaal, de klink, vraagt de omroeper de aandacht van het publiek. Ook buiten de gemeente Zandvoort treedt de dorpomroeper op bij diverse evenementen. Voor contact met de dorpomroeper kunt u mailen naar gerard.kuiper.hetnet.nl want your kiss cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to have, to hope, to hope dollar, rabbit's foot on a string. The happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. to have, to have, to hope. chum hanging on my arm. I do have, I do-ha, a to-ho, a to-ho, a tonight. In 2010 is de waarderingspeld geïntroduceerd door het college van burgemeester en wethouders. Deze speld is bedoeld voor personen of instellingen die zich verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor de Zandvoortse samenleving. Voor hun inzet of bijzondere activiteiten die zij voor Zandvoort hebben ontwikkeld of daarbuiten. Kortom, mensen die hun energie belangeloos geven voor de verbetering van de samenleving in de breedste zin van het woord. Het college van burgemeester en wethouders besluit aan wie de waarderingsspeld wordt uitgereikt. De uitreiking kan op een willekeurige tijdstip en op elke locatie plaatsvinden. a game, a game you just Zandvoort Museum is het centrum van kunst en geschiedenis in Zandvoort. Kunst aan de hand van actuele tentoonstellingen over nieuwe en oude kunst. Aanverwante lezingen en rondleidingen. Creatieve workshops en het museumpodium. Platform voor poëzie, theater, muziek en dans. Een actuele programma voor tentoonstellingen, lezingen, workshops, museumpodium, rondleidingen en wandeling vindt u op www.zandvoortmuseum.nl de geschiedenis herleeft. Onder andere aan de hand van de interactieve collectiebeheer. De erfgoedlijn voor basisscholen, georganiseerde wandelingen door het oude centrum van het dorp, rondleidingen en tentoonstellingen over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van het veelbesproken dorp aan zee. Kortom, er is voor ieder wat wils in het Zandvoorts Museum. Tanzen met mij. zum Tango und Mitternacht fragte ich Susanne. Sie sah mich nur an und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, wie es nur eine im Leben kann. Tanze mit mir. ist so schön bei verliebter Musik. Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht? Dum, dum, sprach ein Kavalier dum, dum, nachts darauf zu ihr. Dum, er war schneller und hat sie nach Haus gebracht. Dum, dum, doch ich träumte nur noch von ihr. zum Tango Mitternacht ruf ich bei Susanne schon am Morgen an. Hat sie mich auch deswegen oft ausgelacht. Wenn es zwölf ist, lacht sie mich an. Tanze mit mir. Veel wat, de zee ooit heeft weggenomen keert weer terug aan land. In het Juttenmuseum vindt u diverse op het strand gejutte voorwerpen. Van parfum, aanstekers, een mammoetand, hele en halve poppen, oude oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, vessenpost en resten van schepen of vliegtuigen. Een stukje metaal van een NASA-raket. U kunt het niet zo gek bedenken of het is allemaal te vinden in het Juttersmuseum. Jutte is eigenlijk een vorm van jatten. Want alles wat je op het strand vindt is eigendom van de burgemeester van Zandvoort. Jutte is eigenlijk heel spannend, want je raapt iets op van het strand waarvan je niet weet wie de eigenaar is. Meestal zijn het voorwerpen die voor een klein deel verloren zijn van zeevarenden of achtergelaten door strandbezoekers. Waar het meeste van de voorwerpen zoals netten, touwen, werkhandschoenen en tandenborstels worden overboord gegooid. Een echte jutter gaat in weer en wind over strand en hoopt een bijzondere vondst te ontdekken. Het adres www.juttersmuseum.nl All my love came to nothing at all my when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future you see.